Hulp is dan ook hard nodig in de twee landen, maar voor hulpverleners is het best lastig om in Syrië te komen, vertelt mijn collega Miral. Vanochtend eh, kreeg ik te horen dat de grens waarschijnlijk open zou gaan, maar kort daarna eh, werd weer door de VN gezegd dat dat wegens logistieke redenen dat toch niet gaat gebeuren. Wat die logistieke redenen inhouden, nou, dat is nou vrij onduidelijk. Eh, maar wat het wel betekent is nou ja, dat de komende tijd er dus geen hulpgoederen of eh, hulpverleners vanuit de Turkse grens over kunnen naar Syrië. Het officiële dodental van de aardbevingen staat inmiddels op ruim 5000. Ook zijn er duizenden gewonden. Een heftig ongeluk op de A28 bij Zwolle. Een auto kwam daar klem te zitten tussen twee vrachtwagens. Een van de twee inzittenden overleefde dat niet. De ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is de A28 richting Hogeveen nog uren dicht. In Thailand is een peuter uit een diepe put gered. Het meisje viel gisteravond meters naar beneden op een boerderij waar haar ouders werken. Toen reddingswerkers aankwamen hoorden ze het kind roepen. 18 uur later wisten ze haar levend te bevrijden. Het meisje raakte niet ernstig gewond. En de rotte afvalstank verdwijnt langzaam weer uit Utrecht. Afgelopen week staakten vuilnismensen daar. Maar sinds vanochtend werken ze op volle kracht de achterstanden weg. Normaal rijden wij met drie, vier auto's in de binnenstad. Nou, nu is dat... Eh, met een stuk of 11, 12. En dat is ook wel nodig, merk ik. <laughs> ja. Ja, en mocht je nou op de een of andere manier juist houden van die vieze vuilnisgeurtjes... dan kun je komend weekend in Groningen terecht. Vanaf vrijdag staken de vuilnisophalers daar vier dagen lang. Het weer, zonnig en fris winterweer vandaag, bij maximaal een graad of 5. Komende nacht dan vriest het weer met in het oosten temperaturen tot min 7. En morgen weer net zo'n zonnig dagje als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen de afrit Volendam en Zeeburg 5 kilometer. De vertraging daar is een kwartier.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 Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet of, en dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgered. Ik kan het weten ik ben er zelf eens doorgereden. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I've never been closer I've tried to understand That certain feeling Carved by another's hand oh, But it's too late can I 106.9 you're mine like a girl stars in the sky.